Gisteren met het NOS-journaal. In Utrecht heeft de politie een man van 20 opgepakt voor een dodelijke mishandeling in de stad. agenten vonden de man in de nacht van vrijdag op zaterdag aan de Burgjeslaan. Het slachtoffer van 57 werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed kort daarna. De politie roept getuigen op om zich te melden. Twee Japanse boksers zijn dit weekend overleden na hun gevechten in Tokio. De twee professionals vochten vorige week mee aan dezelfde wedstrijden... ieder tegen hun eigen tegenstander. En ze liepen beide zwaar hersenletsel op. De boksers, Shigetoshi Kotari en Hiromasa Urakawa, waren allebei 28... en overleden dit weekend aan de gevolgen van het hersenletsel. En dat is voor het eerst in de Japanse boksgeschiedenis dat dat gebeurt. Meerdere Europese leiders roepen op om Oekraïne te betrekken bij de top in Alaska komende vrijdag. Amerikaanse president Trump gaat dan met de Russische president Poetin praten over de oorlog in Oekraïne. In gemeenschappelijke verklaring stellen de leiders van Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië, Finland, Polen en de Europese Unie dat de weg naar vrede in Oekraïne niet kan worden bepaald zonder Oekraïne zelf. En volgens het Witte Huis staat Trump ervoor open om president Zelensky uit te nodigen. Zelensky heeft blij gereageerd op de verklaring van de Europese leiders. In Zeeland heeft gisteravond brand gewoed in de duinen bij Grootvalkenisse. Volgens de veiligheidsregio stond een gebied zo groot als drie voetbalvelden in brand. Het vuur brak uit aan de zeekant en verspreidde zich snel over de top van de duinen. Met blusvoertuigen uit zes plaatsen was de brand een half uur later onder controle. Mogelijk is die veroorzaakt door afgestoken vuurwerk. Het weer, lokaal kan wat mis voorkomen, maar de zon schijnt verder volop vandaag.